en dat hij daar geen spijt van heeft. Maar na 9 juni blijf ik in de Kamer, ook als de ChristenUnie in de regering komt, zei hij. Op het congres zetten de leden van de ChristenUnie de Kamerleden Cynthia Ortega en Ernst Kramer hoger op de kandidatenlijst dan het partijbestuur wilde. Ortega stond oorspronkelijk achtste, de leden maakten daar de vijfde plaats van en Kramer steeg van negen naar zeven. De CDA-leden willen de AOW-leeftijd sneller verhogen dan het partijbestuur had voorgesteld. In het oorspronkelijke plan stond dat de AOW-leeftijd in stappen naar 67 gaat en dat die leeftijd in 2025 zou worden bereikt... En op het partijcongres hebben de leden dat vervroegd naar 2020. De Belgische vicepremier Reinders gaat op verzoek van de koning bemiddelen in het conflict over het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. De Franstalige liberaal moet de partijen zo snel mogelijk weer om de tafel krijgen. Het slepende conflict gaat over de ongelijke kiesregels voor Nederlands en Franstalig in het district. De regeringscrisis over de kiesregels in, het Brussel, in Brussel-Halle-Vilvoorde ontstond donderdag toen de Vlaamse Open VLD uit de onderhandelingen stapte. Dat was na een mislukte bemiddelingspoging van oud-premier De Hane. De Rooms-Katholieke Kerk in België onderzoekt of de gisteren afgetreden bisschop van Geluwe misbruikzaken van geestelijken heeft verzwegen. De bisschop van Brugge legde zijn functie neer nadat hij jarenlang seksueel misbruik van een neefje had toegegeven. Nu zijn er berichten dat Van Geluwe op de hoogte was van seksueel misbruik door andere geestelijken zonder dat hij daar iets aan deed.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 Vorige week zaterdag rond de klok van half drie is er een eh, mooie cd-release geweest hier in de studio van Drukkies Co. Drukje drukkie voor mijn clubje en een drukkie voor Oranje. Nee, die gaan we even luisteren hoe die nou precies ook weer ging. Als je vorige week niet goed hebt meegeluisterd. Hoor je nou bij het nieuwe WK hit, gemaakt door de Zandvoortse drie moeders. heel makkelijk het woord drukkie. Je denkt, wat is nou weer drukkie voor mijn clubje? Dat is natuurlijk een omhelzing in het Zuid-Afrikaans. En het is een duidelijk symboliek voor het omarmen vreugde, maar het heeft ook zeker stoerheid in zich. De drie moeders, is. Een drukkie, een drukkie, een drukkie voor Oranje. Een drukkie, een drukkie, een drukkie voor mijn club. Een drukkie, een drukkie, een drukkie voor Oranje. Een drukkie, een drukkie voor mijn club. zong toen knijten ha Een drukkie, een drukkie, een drukkie voor Oranje. Een drukkie, een drukkie, een drukkie voor mijn club. Een drukkie, een drukkie, een drukkie voor Oranje. Een drukkie, een drukkie voor mijn club. afgelopen zaterdag hier, vorige week zaterdag hier in de studio. Drukkies en Co. Die hebben een mooi singeltje gemaakt. Marjan Rebel, Aaltje en Emmy Stoebelaar. Die hebben gedaan natuurlijk Ruud Jansen, die heeft het, eh, de instrumenten bespeeld en geproduceerd. En eh, Barry Heimerink is de, eh, de zanger. Nou, ik denk wel dat het een hit gaat worden. Veel draaien, veel kopen die cd en natuurlijk alle merchandise die erbij hoort. Want het moet gewoon één groot succes worden en dat wordt het. Voor het WK in juni natuurlijk allemaal. Dan gaan we Nederland naar de overwinning helpen. Mooi nummer van de Sisters Sisters. Oh nee, dus de baseballs. I don't feel like dancing. But I don't feel like dancing, no sir, no watch This used to be a life, but I don't need no other one. you like cutting up and carry on well gone. So how I feel so lonely when you're down? So I'll play along when I hear that special song. am gonna be the one who gets it right. You better move when you're swaying around the room. Looks like magic's only us tonight. The old empire. when all you do is change clothes and call them versatile. You got so many colors, make a blind man so confused. Then why can I keep up when you're the only thing that I lose? So why just pretend that I know which way to bend? I'm gonna tell the whole world that you're mine. Just please understand when I see you clap your hands. It was take around, I'm sure that. trouble. zelfs het hele Gasthuisplein zit ondertussen mee te zingen en mee te dansen op een nummer van Carol King. You've got a friend. Nou Belinda, ik hoop dan dat deze beter is. Het is ook wel een oud nummer, maar wel een onwijs mooi nummer. ZFM, Westkust, weerbericht. Want net als gisteren is ook vandaag prachtig lenteweer met volop zonneschijn. Het blijft droog en er waait een zwakke noord-zuidoostelijke eh, wind. De, met die wind wordt steeds zachtere lucht aangevoerd Waarin de temperatuur oploopt eh, naar een zeer aangename 18 graden. Vanavond en komende nacht eh, is het nagenoeg helder. En bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind daalt de temperatuur naar ongeveer 7 graden Celsius. Morgen is opnieuw prachtig lenteweer. Er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog. De wind waait dan uit het, zuid, uit het zuiden tot zuidoosten en is zwak tot matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar een maximaal van 20 ja, je hoort het goed. 20 à 21 graden. Zondagavond en maandagnacht is het bewolkt, maar er zijn ook opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar ongeveer 9 graden dan. Maandag is aanvankelijk eh, aan de bewolkte, bewolkte kant. En uit de bewolking kan eventueel een druppeltje vallen. Maar veel voorstellen doet het allemaal niet. Maandagmiddag blijft het droog en schijnt de zon weer flink. De wind waait dan uit het westen tot noordwesten en is overwegend matig verkracht en de temperatuur doet een stap terug en stijgt in de middag naar maximaal van 15 à 16 graden. Maandagavond en dinsdagnacht is het helder en bij een zwakke west- tot noordwestelijke wind daalt dan de temperatuur naar ongeveer 7 graden Celsius. Wat is op? <laughs> niet, in mijn, niet in mijn aura komen, dat mag ik alleen bij jou doen. Die Rob die wil, weer, probeert weer handtastelijk te worden zo, die zit nee, dat Maakt allemaal niet uit. Handel? Nee, dat is geen handel. Hé, hey, daar is Daniel. Gezellig. Weet je wat ook gezellig is? Dat we mooie muziek gaan draaien en dat gaan we nou doen van eh, Stromae.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 En dan gaan we zien dat een kinderserie verandert in een, eh, ja, een natuurfilm met konijntjes, zullen we maar zeggen. Want Muis, Mickey, Hond, Pluto en een Donald zijn in Chili op het kleine scherm van Disney Channel enkele minuten uit de eten gegaan om plaats te maken voor een konijn. Nou, helaas voor de kindertjes was die knager niet. Bambi's beste vriendje Stampertje. Maar, waren het de bunnies, uh, de, maar het bunnykonijntje van de erotische zender Playboy. Nou, oorzaak van het ongemak. Een fout in de dispatching van de kabelbeheerder. Het vrouwenvlees heeft evenwel eh, slechts weinig rode oortjes bezorgd bij de kleine kinderen. De kabelvergissing die dinsdagavond, betrof, die dinsdagavond was, betrof immers enkel de omgeving van de stad Antofagasta. Nou, niettemin had een vertegenwoordiger van de Nationale Televisieraad van Het Andersland, het over een onaanvaardbare zware fout. Overigens is het niet de eerste keer dat Playboy de wereld van de kindertelevisie binnendringt. Zo moest bijvoorbeeld vorige maand Time Warner Cable oprecht excuses ophoesten... omdat kinderen in North Carolina twee uur lang vergast waren geweest... op pogingen tot het creëren van de Fibonacci-reeks door de Playboy-konijnen. Nou ja, dat kan allemaal gebeuren, hè? Ehm... Ja, fietsers hebben doorgaans weinig plek op de wegen, zeker helemaal in Engeland. Maar op een weg in Polen hebben ze niets te klagen. Daar is het fietspad namelijk 2 meter breed, terwijl dat de auto's maar anderhalve meter hebben, nou om precies zijn 1,4. Volgens de gemeente is de ruimte gecreëerd voor fietsers die een heuvel opklimmen. Bovenaan de heuvel verdwijnt het fietspad dan ook. Maar de organisatie voor verkeersveiligheid is bang dat automobilisten in de war raken en alsnog op het fietspad belanden. Omwonenden snappen er niets van, omdat er niet veel fietsen zijn. Ik heb hier nog nooit iemand zien fietsen, maar ik hoop dat ze het eh, waarderen als ze het doen. Dan heb ik even zitten kijken. het is inderdaad heel smal. Er zit ook namelijk een foto bij. Nou, dat fietsen, die fietsers hebben voldoende ruimte. En de auto die heeft te weinig ruimte. Die moet zelfs op het fietspad gedeeltelijk rijden als het een mooie grote eh, jeep is, zo'n 4x4.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 Mooi plaatje van Erica Badu. Call of Tyrone in een extended live versie. En ik ga ik nog lekker na die plaat. Heerlijk is dat die oude techniek van vroeger. Maar eh, omdat Albert-Jan er niet is, heeft hij wel ge-sms'd.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 dat is hij altijd wel weer goed in. En dan pak ik weer de nieuwe. Helemaal goed. Een beruchte bankrover heeft vijf keer kunnen toeslaan door zich als een zwarte man te verkleden. Nou, de blanke man gebruikte make-up en een professioneel masker om zwart te lijken. Nou, hierdoor komt de 30-jarige binnen een paar uur vier banken en een apotheek beroven. Nou, de politie vermoedt dat de man van bank naar bank reed zonder masker. Omdat agenten op zoek waren naar een kale zwarte man, werd de blanke man dus niet aangehouden, met de NBC Miami. De man werd uiteindelijk opgepakt nadat een getuige zijn auto na een van de overvallen had zien wegrijden. De politie ging op onderzoek uit eh, in het hotel waar de man logeerde en vond hem verstopt in de badkamer. Na de hotelkamer werd ook het masker en het geld gevonden. de verdachte zit nu vast en moet terechtstaan voor zes overvallen. Vijf werden afgelopen week gepleegd, de zesde vond een week eerder plaats. Dat is ook een goede manier om onder je straf proberen uit te komen. Nou ja, keepers die een rood uh, tenue aan hebben, zullen vaker een penalty tegenhouden dan keepers die voetballen in een andere kleur. Een Britse sportpsycholoog liet 40 voetballers honderden penalties nemen. De keepers in het doel trokken steeds een andere kleur shirt aan. Na de uitkomst was dat de keepers die in het rood zijn gestoken meer ballen tegenhouden. Zij stopten ongeveer de helft van de strafschoppen. Tegen ongeveer een kwart gestopte ballen door de keepers in geel, groen of een blauw shirt. Nou, er zou een biologische verklaring voor kunnen zijn. in de natuur is rood een kleur die staat voor gevaar en agressie. Sportpsycholoog Dr. Ian Greenlees ik kan nog wel een eh, paar verklaringen bedenken. Misschien is wel iets dat we leren in onze vroegere jaren. Rood wordt geassocieerd met waarschuwingsborden en verkeerslichten waarvoor je moet stoppen als ze rood zijn. En er is een associatie met mislukking. We krijgen ons schoolwerk terug met rode strepen. Nou, ook in de sportgeschiedenis vindt de onderzoeker bewijzen dat een rood tenue een voordeel geeft. In de Engelse voetbalcompetitie zouden de laatste 50, zouden de laatste 50 jaar teams in het rood significant vaker hebben gewonnen dan teams in andere kleuren. Nou, ik denk dat voor eh, de Zandvoort, eh, voor de selectie, dat ze zo direct in rood gaan voetballen, op. Eh, geel. Geel gaan ze voetballen? Gaan ze voetballen? Tuurlijk. Ja, dat is mooi. Zo direct tussen 2 en 5 hoor je dat over oh, de voetbal. Maar nu eerst gaan we naar mooie muziek luisteren. En dat doen we van Mick samen met Dino met Feels Like a Prayer. Denk je van, hé hey Madonna? Ja, klopt, zit er ook in. Allemaal stukjes ervan. En een beetje van Max eigen muziek natuurlijk. Zit ik net even zo'n uh, eh, berichtje eh, lezen. Een 12-jarig meisje uit Saoedi-Arabië heeft van de rechtbank eh, de toelating gekregen om te scheiden van haar 80-jarige man. Nou, mogelijk gevolg van deze aanspraak is dat er in het Islamitische Koninkrijk een minimumleeftijd komt waarop meisjes mogen worden uitgehuwelijkt. Het een mensenrechtcommissie wil dat de minimumleeftijd voor trouwen op 16 jaar wordt gebracht. Nou, de advocaat van het meisje heeft het gevoel dat de publieke opinie mede door dit proces aan het veranderen is. Steeds meer mensen raken ervan overtuigd dat kinderhuwelijken verboden moeten worden. Het huwelijk van de profeet Mohammed met een 9-jarige wordt in sommige islamitische gebieden gebruikt als rechtvaardiging voor deze praktijken. Nou ja, hoe komt het nou dat, die 12 jaar, dat zo'n 12-jarig meisje met een man van 80 trouwt? Dat is de vader zijn schuld geweest. Die heeft het meisje gedwongen om vorig jaar te trouwen met zijn oudere neef van 80. Daar werd toen ruim 17.000 euro voor betaald. En het meisje heeft nu overeenstemming met haar familie bereikt dat de scheiding wordt voltrokken. Nou, gelukkig maar. Want het zijn niet de normaalste praktijken, lijkt mij, als ik zo om me heen kijk. En iedereen zegt nee, dat klopt. Zo direct tussen 2 en 5 hoor je eh, de, mu de muziekboulevard. <laughs> Zandvoort op zaterdag met Rob Harms. En ja, terug van weg geweest. Benno Veugen is er weer bij. Gezellig. Ik zeg tot volgende week. Adam Lambert hoor je met What Do You Want From Me. Tot aan het nieuws. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.